De gevolgen van storm Kira lijken vooralsnog mee te vallen. Op meerdere plekken in het land is er schade en overlast... onder meer door weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Maar grote incidenten zijn er niet. Rijkswaterstaat verwacht wel een drukke ochtendspits... en waarschuwt automobilisten voor harde windstoten. Bij de NS vallen de problemen mee... maar op de hoge snelheidslijn rijden nog geen treinen. Mensen die vanaf Schiphol vliegen kunnen te maken krijgen met vertragingen. De Zuid-Koreaanse film Parasite heeft bij de uitreiking van de Oscars geschiedenis geschreven. Parasite werd uitgeroepen tot beste film. Nooit eerder ging die prijs naar een niet-Engelstalige film. Regisseur Bong Joon-ho gaat met vier Oscars naar huis... waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film. Joaquin Phoenix werd uitgeroepen tot beste acteur. Hij kreeg zijn eerste Oscar voor zijn vertolking van The Joker. Renee Zellweger werd beste actrice. Zij kreeg een Oscar voor haar hoofdrol in Judy over het leven van actrice Judy Garland. Op een cruiseschip dat voor de Japanse kust ligt... is bij nog meer passagiers het coronavirus vastgesteld. Vannacht zijn 60 mensen positief getest... waardoor in totaal 130 mensen op het schip besmet zijn met het virus. De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord... onder wie vijf Nederlanders. In het hoger onderwijs moeten veel meer colleges online en gratis beschikbaar komen, vindt de VVD. En daarmee zou ook het collegegeld omlaag kunnen, denkt de partij. Verder stelt de VVD voor om afgestudeerden een soort digitaal abonnement te geven op hun vroegere onderwijsinstelling, zodat ze zich kosteloos kunnen bijscholen in hun vak. De Tweede Kamer praat vandaag over het hoger onderwijs weer stevige buien, vanuit het westen even wat droger... maar later vanmiddag weer buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Een harde tot stormachtige westenwind en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Naarden 8 kilometer kost je zo'n 10 minuten extra. De A6 richting Muiden bij Knoop het Muidenberg 11 kilometer.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 Goedemorgen. so high Shakira hier bij ZFM. Ga je de weg op? Let op, code geel nog steeds van kracht. Zware windstoten nog steeds tot 100 km per uur vandaag, dus eh, pas op. Goedemorgen, Zandvoort. Together. Green, hier J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, mais mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus à moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul, le monde c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. peur de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Angel met Flu. plaat die niet zo vaak hoort. En leuk om te horen.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 Uh, this is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good day comes along. Jonathan Jeremiah hier bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. 20 over 8. En uh, eh, kijken natuurlijk naar het nieuws. Wat er allemaal afgelopen nachten en avond gebeurd is. En ja, moet je naar Schiphol, vlieg je vandaag, check je vlucht. Want door de storm zijn nog steeds vluchten geannuleerd. Ook vandaag weer 220 vluchten geannuleerd. Dus eh, ga je vandaag op vakantie? Check eerst even of je wel weg kunt. En dat kun je bijvoorbeeld doen op schiphol.nl. Gaan wij door met een nieuwe plaat, Dia. En Dia, dat betekent gewoon goeiedag.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 Hij zegt Alia, ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia What's love ga to do, ik kreeg die vibe van Tina Ik ben zelfstandig, wil die band zelf zien, ja Ik wil mijn money wit, wit, net als Campina Weet je, voel mijn vibe, zit, breng het voor mij.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 En dat voor een omroep die zo ongelooflijk veel doet en betekent in Zandvoort. Daar mag Zandvoort en daar mogen jullie heel trots op zijn. Nanarama hier bij ZFM, waar het bijna half negen is. En daarvoor hoorde je onze burgemeester. Hij was gisteren hier in de uitzending bij een speciale jubileumuitzending. In het kader van 30-jarig bestaan van ZFM. Ja, we bestaan 30 jaar. 30 jaar in één dag, om precies te zijn. Gaan wij door met muziek. Een lekkere oude Can't Get Used Losing You. Van de beat. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. I'll empty without you anything to say since you 30 jaar ZFM en dan ga je altijd op zoek naar oude jingles. En ik vond een leuke uit 2009, uit de crisistijd.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 Dus eh, moet je om 20, of, 20 voor 9 opstaan, Blijf nog maar even een paar minuutjes liggen tot na Coldplay. En dan komt het helemaal goed. Goedemorgen, Zandvoort. sound of drums. People couldn't believe what I 20 voor 9 hier bij ZFM met Coldplay. Ja, 10 februari, spannende dag ook voor de gemeente en de Grand Prix-organisatie... want vanavond moeten ze met de billen bloot. Vanavond en morgenavond zijn er twee bewonersavonden voor de inwoners van Zandvoort. Dus heb je vragen, stel ze. Ga naar Club Nautiek, vanaf 5 uur ben je daar welkom... En er zijn er verschillende presentaties. En dan gaat de gemeente en de, alle organisatoren gaan je vertellen... wat het betekent om een Grand Prix in Zandvoort te hebben. En ja, er zijn zoveel vragen. En stel die vanavond en stel die morgenavond. Hetzelfde geldt voor de NS. Ook vanavond een bijeenkomst over het station en de uitbreiding van de sporen. Allemaal hier in Zandvoort. En ondertussen hoor je op de achtergrond hier bij ZFM Dua Lipa, de nieuwe plaat. Even wennen, maar is best wel leuk.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 Wat een heel lang jaar geleden. Goed, op de achtergrond hoor je al die lekkere plaat... die een paar weken geleden ook gedraaid heeft voor de Urban Dance Squad. En hij blijft zo goed. Jammer dat ze niet meer bestaan. Maar we gaan even terug in de tijd. Hier is de Urban Dance Squad. People come, friends go. Wonderful read. business. Grab a coat, yeah, you kiss this. All wish and be like Brusiak. Image that we surely lack. Thoughts cause the people lack. So people come and friends go. Wonder for the reason. Summer is my season. Oh, last not least, I least but last last. De Dance Squad hier bij ZFM waar het kwart voor negen geweest is. Eh, lekker om die weer eens te horen. Gaan we verder terug in de tijd. Naar die man uit Australië. De Bee Gees. Plaat die ze pas zelf heel later opgenomen hebben nadat het origineel al ver uit was en een succes, succes was geweest. Dachten ze, weet je wat, we maken hem zelf ook. Hier zijn de Emotions van de Bee Gees. Robin, Maurice Gibb. Dat zijn ze de Bee Gees. En die plaat die hoor is dus van oorsprong voor Samantha Seng geschreven. En was toen een groot succes in 1978. En dacht de Bee Gees, weet je wat, we brengen hem zelf ook nog uit. van Brandy en Monica. Ja. Nou, en het is er weer bijna vijf voor negen. Dus de laatste plaat van, eh, van dit eerste uur is er alweer aan. Michael Jackson hoor je op de achtergrond. Dat is, eh, daarmee gaan we naar de klok van 9 uur. Na 9 uur ben ik bij je terug. En dan maken we een stormachtige uitzending van. We beginnen met de Riders on the Storm. En eh, later in jazz bij ZFM om half tien hoor je nog Stormy Weather. Dus we blijven helemaal in de mood.